Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer ligt Jerry Baudet onder vuur vanwege berichten in groepsapps van Forum voor Democratie. Weekblad Elsevier komt met screenshots waaruit ook zou blijken dat Baudet zelf racistische dingen schrijft. Zo zegt hij dat witte mensen een hoger IQ hebben dan Afro-Amerikanen en Latino's. En twee forumleden die ook op de kandidatenlijst voor de verkiezingen staan... veroordelen een Netflix-serie omdat hij volgens hen relaties tussen witte vrouwen en zwarte mannen promoot. Volgens Baudet is het de schuld van de media. Dit, dit deze hele verzonnen ophef weer. Is het Een, een maand voor de verkiezingen. Kijk nou naar jezelf. Ik bedoel, hebben, natuurlijk is, jullie, nou, jullie maken hier toch een heel, heel, hele eh, eh, hysterie over. Vorig jaar stapten forumleden en bestuurders op toen er soortgelijke appjes van de jongere afdeling naar buiten kwamen. De afgelopen week zijn er bij het RIVM minder positieve coronatesten gemeld dan een week eerder. Bijna 25.000. Al zijn de cijfers wel vertekend. Gisteren en zondag zaten veel testlocaties op slot vanwege het winterweer. En dat barre winterweer blijft ook de NS bezighouden. Morgen rijden ze weer bijna alleen maar met sprinters. De afgelopen dagen waren er grote problemen op het spoor. Vooral met bevroren wissels. De NS roept reizigers op om kort voor het voorvertrek de reisplanner te checken. En de pinguïns in de dierentuin in Arnhem bibberen van de kou. Het is een misverstand dat alle pinguïns in de sneeuw leven. De zwartvoetpinguïns in Burgersoe wonen normaal aan de kust van Zuid-Afrika. En dan zijn deze nachten echt te gortig. Ja, dat kunnen ze echt niet hebben als ze buiten slapen. Dus die pinguïns die gaan we naar binnen brengen. Pinguïns die in de nestkastjes slapen, twee en twee, dat, eh, dat gaat prima. Het zijn dus vooral de pinguïns die single zijn die nu even binnen bij de verwarming mogen wonen. En het weer nog. vanaf en vannacht gaat het stevig vriezen. Te koud voor de pingwins, dus. Het kan min 14 worden. Morgen overdag vriest het ook, maar is er ook regelmatig zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in de regio en die staat op de A5 richting Amsterdam bij knooppunt Raasdorp. De rechter is daar dicht, want er zijn sneeuwploegen aan het werk.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 This is how you remind me of as a wise man I couldn't cut it as a poor man stealing And this is how you remind me This is how you remind me come at me with another lame excuse. See, I heard it all before. All of your lies, all of your sweet talk. Baby this, baby that. But your lies ain't working now. Now, look who's hurting now. who's hurting I had to shut you down. I had to shut you down.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 Alle coalitiepartijen stemmen ermee in. Verschillende oppositiepartijen spraken hun steun uit in het debat. In Nederland zijn nu meer dan een half miljoen mensen gevaccineerd tegen het coronavirus, meldt het RIVM. En inmiddels hebben ruim 66.000 mensen ook al een tweede dosis gekregen. En vanwege het aanhoudende winterweer rijdt de NS ook morgen met een aangepaste dienstregeling. Er worden voornamelijk sprinters ingezet. Op enkele trajecten gaan weer intercities rijden. Het weer, vannacht meest droog en van min 6 tot min 14 graden. Morgen iets meer zon dan vandaag en van min 5 tot min 1 graden.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 Flores y billetes. Estamos worldwide a machete. Sí, sí. Y mira, Bang Bang, si con nosotros te entromete. Pa, eh, no quieres que lo preste por por ti, por mí. por ti, tú por mí. por ti, por mí. por ti, por mí. por por ti, por mí. por por mí. por por mí. por por por mí. por por mí. por por mí. La Rosalía, mira quién ¿Eh? ¿Qué tal la esquina hasta son sonaría? ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la esquina hasta son sonaría?